All of a sudden, it was all clear. You just ran out of everything everything said. But did you know I was blind for you? Did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come around, I blame myself surrounded by your photographs.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 Carmen Verheul met het NOS journaal. China en de Verenigde Staten gaan samen Iran onder druk zetten om te stoppen met zijn nucleaire programma. De Chinese president Hu Jintao heeft volgens Amerika zijn medewerking toegezegd. De twee landen willen strengere sancties tegen Iran. En daarvoor wordt een VN-resolutie voorbereid die nog dit voorjaar klaar moet zijn. China en de VS spraken elkaar vlak voor een tweedaagse internationale conferentie over een betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. Canada heeft op de conferentie beloofd dat het zijn voorraad verrijkt uranium naar de Verenigde Staten zal laten brengen. En daar wordt het nucleaire materiaal onbruikbaar gemaakt voor kernwapens. Eerder deed ook al Oekraïne toezeggingen. Dat land vernietigt in twee jaar tijd zijn hele voorraad verrijkt uranium. Iran wordt geweerd van de top in Washington en houdt eind deze week een eigen conferentie over nucleaire veiligheid. Op de Amerikaanse beurs is de Dow Jones-index voor het eerst in anderhalf jaar boven de 11.000 puntengrens gesloten. De positieve stemming op Wall Street was vooral te danken aan het EU-akkoord over financiële steun aan Griekenland. Naar verwachting stijgt de effectenbeurs vandaag verder, omdat er positieve kwartaalcijfers worden verwacht. De aandelen op de Amerikaanse beurs kelderden in september 2008 door de crisis in de bankwereld en dat leidde tot de wereldwijde recessie. De Wim Sonneveldprijs is dit jaar gewonnen door cabaretier Jan van Manen. De jury is vooral onder de indruk van zijn stem en zijn techniek. Ook het publiek vond van Manen de beste. Marjolein van Koten en Matthijs Verhallen werden tweede en derde. De Wim Sonneveldprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Amsterdamse Kleinkunstfestival aan Nieuw Talent.